Drie uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In India zijn 15 politieagenten omgekomen bij een aanslag op hun bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De aanslag werd gepleegd door Maoïstische rebellen in het westen van het land. De rebellen voeren al 40 jaar een guerrilla-strijd tegen de Indiaanse regering... omdat ze land en banen willen voor de boeren en de armen. Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft 50 weken celstraf gekregen... voor het schenden van zijn borgvoorwaarden. Vorige maand werd Assange gearresteerd in de ambassade van Ecuador in Londen. Daar vluchtte hij zeven jaar geleden naartoe toen hij op borgtocht vrij was. De Verenigde Staten hebben om Assange's uitlevering gevraagd... omdat hij Amerikaanse staatsgeheimen online zou hebben gezet. De rechtszaak waarin wordt bepaald of de Britten Assange daadwerkelijk aan de VS uitleveren... gaat waarschijnlijk nog lang duren. Staatssecretaris Blokhuis wil dat binnen twee jaar alle zwerfjongeren van straat zijn. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de staatssecretaris een proef gelanceerd in twaalf gemeenten, waaronder de vier grote steden. Jongeren krijgen daar meer ondersteuning, zo krijgen ze nog maar één aanstreekpunt. Verder moeten betrokken organisaties beter samenwerken en komt er meer aandacht voor preventie. De Internationale Atletiek Federatie mag de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya dwingen om haar testosteronspiegel met medicijnen naar beneden te brengen. De 28-jarige Olympisch en wereldkampioene op de 800 meter heeft een zaak hierover verloren bij het Internationaal Sporttribunaal. Semenya maakt drie keer zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw. Volgens de Atletiek Federatie heeft ze daarmee een oneerlijk voordeel. De federatie heeft een testosteronlimiet ingesteld voor alle atletes op de 400 en 800 meter. Het weer op steeds meer plaatsen schijnt de zon, het blijft droog en de temperatuur loopt op naar uiterlijk 17 graden.